In de begroting staat verder onder meer dat defensie door de bezuinigingen volgend jaar minder inzetbaar zal zijn. In het buitenlands beleid wordt minder geld uitgetrokken voor noodhulp en Nederlandse gevangenen in het buitenland krijgen minder aandacht. Het ziet er naar uit dat de troepen van de nieuwe Libische machthebbers de slag om Sirte zijn begonnen. Dat is een van de laatste bolwerken van Gaddafi. Het is ook zijn geboorteplaats. Volgens een woordvoerder van de Nationale Overgangsraad hebben de troepen de buitenwijken bereikt. De Franse schrijver Michel Houellebecq is terecht. Deze week kwam hij niet opdagen op een promotietour in Nederland en Vlaanderen en dat leidde tot zijn ongerustheid. Ook al omdat hij sinds eind juni niet had gereageerd op e-mails. De Franse uitgever van Houellebecq heeft hem opgespoord, zegt zijn vertaler, en de schrijver zou de afspraken in Nederland en Vlaanderen zijn vergeten. Marco Borsato krijgt een Edison voor zijn hele oeuvre. Hij verdient de, verdient de Edison Pop prijs voor zijn muzikale prestaties sinds 1990. De jury prijst de zanger onder meer voor zijn passie om het publiek te entertainen. Volgens de jury is de oeuvreprijs een aanmoedigingsprijs. Marco Borsato krijgt de Pop Edison op 2 oktober. Het weer, het is vrij helder en het koelt snel af. Vannacht liggen de minima rond 7 graden in het binnenland en er kan nevel of mist ontstaan. Morgen eerst zonnig, vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe en in Zeeland kan een beetje regen vallen. Voor 17 tot 21 graden. Dit was het NOS. van Zandvoort, op 106.9 FM. eyes to begin the day. knew that what was wrong, oh baby, wasn't right. We tried to find what we had. Deep sadness was all we shared. We were scared this affair would leave.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 Now I'm wishing that you would go away Well, oh, leave me, love, leave me I can't 是。 like a clown sun could do